บุ๊กทูสามสิบ dertig, 30. ที่ร้านอาหารสอง in het restaurant, deel 2, In het restaurant. 2. ขอน้ำแอปเปิลครับ een appelsap alstublieft, Een appelsap, alstublieft. ขอน้ำมะนาวครับ een limonade alstublieft, Een limonade, alstublieft. ขอน้ำมะเขือเทศครับ een tomatensap alstublieft, Een tomatensap, alstublieft. ผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับ ik wil graag een glas rode wijn, Ik wil graag een glas rode wijn. ผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับ ik wil graag een glas witte wijn, Ik wil graag een glas witte wijn. ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ ik wil graag een fles champagne, Ik wil graag een fles champagne. คุณชอบปลาไหมครับ hou je van vis, Houdt u van vis? คุณชอบเนื้อวัวไหมครับ hou je van rundvlees, Houdt u van rundvlees? คุณชอบเนื้อหมูไหมครับ hou je van varkensvlees, Houdt u van varkensvlees? ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ik wil graag iets zonder vlees. Ik wil graag iets zonder vlees. ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด Ik wil graag een groenteschotel. Ik wil graag een groenteschotel. ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Ik wil graag iets wat niet te lang duurt. Ik wil graag iets wat niet lang duurt. คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับ Wilt u dat met rijst? Wilt u dat met rijst? คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ Wilt u dat met pasta? Wilt u dat met pasta? คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ Wilt u dat met aardappelen? Wilt u dat met aardappelen? รสชาติไม่อร่อย Dit smaakt niet best. Dit smaakt niet best. อาหารเย็นชืด Het eten is koud. Het eten is koud. ผมไม่ได้สั่งจานนี้ Dit heb ik niet besteld. Dit heb ik niet besteld. กรุณาไปที่ www.booktwo.de สำหรับหนังสือและดาวน์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด